Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vakbond CNV Vakmensen roept busbedrijven, gemeenten en politie op... om gezamenlijk op te treden tegen stenengooiers. Het komt steeds vaker voor dat stads- en streekbussen door jongeren worden bekogeld. In Almere rijden geen bussen meer door één bepaalde wijk... omdat daar drie dagen achter elkaar stenen werden gegooid... naar bussen en andere voertuigen van Connection. Ook in Haarlem, Utrecht en Zaandam waren incidenten. CNV Vakmensen spreekt van een bizar soort vandalisme... en wil niet dat de daders wegkomen met een waarschuwing of een taakstraf. In Orlando zijn alle lichamen van de slachtoffers van de schietpartij van gisteren geborgen. In de homobar Puls zijn 49 mensen gedood. De 50ste dode waarvan sprake is, is de schutter. De identiteit van 48 van de 49 slachtoffers is inmiddels vastgesteld. De meeste zijn tussen de 20 en 35. Inmiddels is bekend dat de wapens die bij de schietpartij zijn gebruikt geregistreerd stonden op naam van de schutter. Het is nog niet duidelijk of er iemand anders bij de voorbereiding betrokken was. Bij een aanslag met een autobom in Zuidoost-Turkije zijn volgens de eerste berichten negen mensen gewond geraakt. Drie van hen, onder wie een politieagent, zouden in kritieke toestand verkeren. Een auto met explosieven werd voor een woonblok voor medewerkers van een rechtbank tot ontploffing gebracht, berichten Turks media. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Vorige week kwamen 17 mensen om bij twee verschillende aanslagen in Turkije. Die aanslagen zijn opgeëist door militante Koerden. Microsoft neemt netwerksite LinkedIn over. In een verklaring staat dat de softwaremaker iets meer dan 26 miljard dollar op tafel legt. De merknaam LinkedIn blijft bestaan. De netwerksite heeft wereldwijd ruim 430 eh, miljoen geregistreerde gebruikers. Het is verreweg de populairste site om informatie over professionals op te vragen. Het weer, buien, soms met onweer. De zwaarste buien vallen in het oosten, af en toe ook zon.